Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Binnen vijf jaar moet op alle basisscholen voor speciaal onderwijs muziekles gegeven worden. Nu zijn die lessen er vaak nog niet, terwijl muziek juist een goede invloed kan hebben op kinderen, vertelt deze muziekdocent. Mensen die heel veel weten van hoe hersenen werken, eh, die, die hebben daar onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat er in je hersenen dan allerlei verbindingjes, lijntjes worden gelegd, waardoor je, ook, eh, waardoor je inderdaad slimmer wordt. Als je muziek maakt? Ah, door het muziek maken, door het luisteren, maar ook vooral door het doen. De afspraak komt uit het muziekakkoord. Zo'n 100 scholen, provincies, culturele instellingen en andere organisaties tekenden die vandaag. Zeven mensen moeten de cel in voor het doodsteken van een jongen van 17 in Den Haag vorig jaar. Ze krijgen straffen tot 12 jaar. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken droeg de One Love band. Dat deed ze bij de wedstrijd België-Canada. Ook sprak ze met FIFA-baas Infantino. Eerder vandaag droeg een Duitse minister de band ook. Onze sportminister Connie Helder overweegt het nog voor de wedstrijd van zaterdag als Nederland tegen Qatar speelt. Studenten in Utrecht zitten al een week zonder verwarming. Bij het gebouw Casa Confetti op de Uithof zijn allerlei installaties kapot. Je hoort bewoonster Julia in de kou zitten is echt super vervelend. Ehm, ja, het is, het is namelijk niet alleen een beetje fris. Het is echt gewoon koud, koud in mijn huis. Ehm, ja, thuis studeren wordt waardoor echt heel moeilijk. Ik, kan, ik moet echt handschoenen aandoen om te kunnen typen op mijn laptop. Verhuurder SSH was dagenlang niet bereikbaar. Vandaag kwamen ze de studenten tegemoet. Ze hebben allemaal een tijdelijk kacheltje gekregen. Dat is ook niet echt een oplossing volgens Julia, omdat het kacheltje maar een half uur per keer aan kan... omdat het stroomnet het anders niet aan kan. En eh, de stoppen van het gebouw door zullen slaan. SSH zegt tegen RTV Utrecht dat bewoners passend gecompenseerd gaan worden... als het eenmaal is opgelost. Bewoners hebben het gevoel dat dat nog lang kan duren. Ja, tot die tijd moeten ze het doen met dit weer. Regen trekt vanavond via het noorden weg. In het zuiden en aan zee kan het af en toe nog regenen vannacht. Morgenmiddag is het droog, zonnig en dan wordt het een graad of 12. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love.